Het NOS Journaal. De Limburgse automaker Netcar hoeft nou op staatssteun, dat zegt minister Verhagen. In Frankrijk gaf de overheid de auto-industrie wel staatssteun, maar zonder succes. Volgens Verhagen ben je dan belastinggeld kwijt en gaat de fabriek uiteindelijk toch failliet. De minister gaat wel op zoek naar overnamekandidaten voor Netcar. Hij zegt dat Mitsubishi het bedrijf voor het symbolische bedrag van 1 euro wil verkopen aan een koper die ook het personeel overneemt. Bij Netcar in Born wordt vanaf vrijdag mogelijk gestaakt. Voorzitter Wouters van de ondernemingsraad heeft dit besproken met de vakbonden. Morgen om half twaalf komen de werknemers bijeen op een actiebijeenkomst. En daar zal worden bekeken hoe groot de stakingsbereidheid is. Volgende maand beginnen zes ambulante euthanasieteams met hun werk. De teams bestaan uit een arts en een verpleegkundige en zijn een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Mensen die voldoen aan de criteria van de euthanasiewet, maar die door hun arts niet worden geholpen, kunnen zich straks melden bij een centraal adres in Den Haag. Als een van de teams vindt dat aan het verzoek tot euthanasie kan worden voldaan, wordt de euthanasie uitgevoerd en dat gebeurt in principe bij de mensen thuis. De Spaanse wielrenner Alberto Contador is door het internationaal sporttribunaal schuldig bevonden aan dopinggebruik. En dit betekent dat hij zijn toerzegen van 2010 moet inleveren. Contador wordt voor twee jaar geschorst. De Spanjaard had een klein beetje klembuterol in zijn lichaam tijdens de Tour in 2010. Hij zegt dat hij het heeft binnengekregen door het eten van verontreinigd vlees. De rivaliserende Palestijnse groeperingen Fatah en Hamas gaan een regering van nationale eenheid vormen. Fatah-leider Abbas, die nu ook Palestijnse president is, wordt de premier van de nieuwe regering. En die heeft als taak verkiezingen voor te bereiden. Het weer zonnig en droog. Het is tussen min 3 en min 6 graden. Vanavond kan in het noordwesten wat sneeuw vallen. Na vandaag blijft het koud winterweer. Dit was het. En... Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel geflitst op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn.